Het staat allemaal in een memo van Noord-Korea aan de Verenigde Naties. Die is ingezien door persbureau Reuters. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië... als een kleine vredesmacht, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. President Trump besloot eind vorig jaar... om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië. Nu volgens hem IS is verslagen. Als de Amerikanen vertrokken zijn, wordt voor het lot van de Koerdische militairen gevreesd. Trump heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld. Ze hebben afgesproken om te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van het land. Israël heeft met succes een maanlander gelanceerd. De raket met de maanlander vertrok vannacht vanaf de Amerikaanse lanceerbasis Cape Canaveral. Op 1 april moet de onbemande sonde, die zo groot is als een vaatwasmachine, op de maan landen. Het Nationale Holocaust-namenmonument in Amsterdam wordt ruim twee keer zo duur als verwacht. Geen 7 miljoen, maar ruim 14 miljoen euro. Dat verschil wordt bijna in zijn geheel betaald door het Rijk. Via fondsenwerving moet nog 1,7 miljoen worden opgehaald. De gedenkplaats met daarop de namen van de vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti moet volgend jaar klaar zijn. <clears throat> Pardon. Dan nog het weer. Eerst plaatselijk nog wat mist. Verder vandaag bewolking en af en toe zon. En het wordt 11 tot 14 graden. Morgen meer zon en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10, knopend de Nieuwe Meer richting knopend Watergaasmeer bij de Koentunnel, is een ongeluk gebeurd. De rechterbuis is dicht. Er staat 5 minuten vertraging. Aansluitend op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A10 in 4 kilometer file.